een Klomp met het NOS-journaal. In Tilburg zijn tientallen politiemensen op de been vanwege een zoektocht naar een meisje. Het is niet officieel als vermist opgegeven, maar de politie werd gewaarschuwd door iemand die een meisje van 9 of 10 jaar in een busje zag stappen. En de getuige had daar volgens de politie een vreemd gevoel bij. Surveillanten gaan daarom van deur tot deur in Tilburg om te vragen of mensen iets hebben gezien of meer weten. Ook is er een helikopter ingezet. De 27 lidstaten van de Europese Unie zijn het eens over een nieuw steunpakket van een half miljard euro voor Oekraïne. EU-landen e hadden al 3 miljard euro in een fonds gestopt... waar de lidstaten gebruik van kunnen maken. Daar komt nu nog eens 500 miljoen bij. De EU levert zelf geen wapens, maar vergoedt de uitgaven van de EU-landen. Die kunnen de kosten declareren. Nederland was al een week voor kerst gewaarschuwd dat boeren minder mest mogen uitrijden. Dat blijkt uit een brief van de Europese Commissie die in handen is van de NOS. Nederlandse boeren mogen al jaren meer mest uitrijden dan boeren in andere landen. Minister Adema had in de Kamer gezegd dat die uitzonderingspositie nog wel een jaar zou blijven. vrijdag kwam Adema met spoed terug uit het buitenland toen doordrong dat het niet klopte. De voortvluchtige schutter uit Zwijndrecht staat nu ook internationaal gesignaleerd. De auto waarmee er zaterdag vandoor ging is afgelopen nacht teruggevonden... vlakbij het winkelcentrum waar de beschieting was. De 49-jarige verdachte schoot een vrouw van 66 dood op een parkeerplaats bij het winkelcentrum. De 38-jarige dochter van de vrouw raakte gewond.